goedenavond. Ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. In Amsterdam zijn 320 mensen aangehouden rond de pro-Israël manifestatie en de pro-Palestijnse tegendemonstratie. Veruit de meeste weigerden te vertrekken toen de pro-Palestina betoging werd beëindigd. Zij zijn met bussen weggevoerd en direct weer vrijgelaten. 20 mensen kwamen wel in een cel terecht voor dingen als het verstoren van de openbare orde, belediging en het afsteken van vuurwerk. Het pro-Palestijnse protest was een reactie op de herdenking even verderop op de Dam... van de terreuraanslag van Hamas op Israël. Vandaag, een jaar geleden. Dit is geen herdenking. Dit is een klap in het gezicht van alle Palestijnen. Als je alleen de Israëlen herdenkt... zonder zelfs de 186.000 andere gedode Palestijnen zelfs te benoemen... dan zeg je eigenlijk dat die niet uitmaken. Snap je dat zij zeggen, wij vinden het pijnlijk dat jullie hier juist op 7 oktober aan het demonstreren zijn? Wij vinden het juist pijnlijk dat zij hier staan en enkel en alleen hun doden herdenken. Op de Dam kwamen honderden mensen bijeen voor de herdenking. En vanavond was er ook in een synagoge in Amsterdam een herdenking van de aanslagen in Israël een jaar geleden. Premier Schoof en andere politici waren daarbij. Ook familieleden van Israëliërs die een jaar geleden werden ontvoerd, die hielden een toespraak. Zoals deze broer van de gegijzelde Nimrod Cohen. I know he's doing terrible. They, we know from hostages who came back that being tortured and starved and raped on a daily basis. And I know he's alive and I want him home before he's not. Bij de aanslag van vorig jaar werden 1200 mensen vermoord. 250 mensen werden gegijzeld. En Herman Vinkers heeft de Edison Publieksprijs in de categorie Klassiek gewonnen. De cabaretier kreeg het beeldje voor zijn compositie Missa Santi Giorgi. En de, de jury noemt Vinkers een ware reiziger in muziekstijlen. Ja, zo klonk dat dus. En de publieksprijs in de categorie jazz ging naar Dennis van Aarsen... de voormalige winnaar van The Voice of Holland. Dan nog het weer. Vanavond krijgen we steeds meer bewolking... en in de nacht trekken er buien over het land.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 Cause you smiled and said you'd see me again. always the one above you. I wanna oh. love you, oh, baby, baby, baby. I wanna be a <laughs> man. 106.9 ZFM. <laughs> eyes and us anywhere from the day you know we can stay in a new world me and you girl dancing anytime, any place, anywhere.